Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vannacht is geen nieuwe informatie bekendgemaakt over de toestand van prins Johan Friso. Het laatste bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst is van gistermiddag. Toen maakte de RVD bekend dat de prins nog steeds niet buiten levensgevaar is... en dat zijn toestand stabiel is. Ook werd toen gezegd dat de artsen pas over een paar dagen een prognose kunnen geven. Prins Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn en hun vrouwen en kinderen... zijn gisteravond laat aangekomen in Leg... Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in leg. Zij waren sinds gistermiddag bij prins Friso in het ziekenhuis. De openingsceremonie van het carnaval in Maastricht wordt vandaag versoberd. Ministers en staatssecretarissen hebben burgemeester Hoes laten weten... dat ze niet bij de traditionele sleuteloverdracht zijn. Ze vinden het ongepast om een feestelijke en humoristische bijeenkomst bij te wonen... nu de prins in levensgevaar verkeert. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden... in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26, die voldoet aan het signalement... en die een lichtblauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. De verdachte uit Roosendaal krijgt volgens de politie beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In Washington is een man opgepakt die onderweg was om een zelfmoordaanslag te plegen op het Capitool, het Amerikaanse congres. Dat heeft de FBI bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media is de verdachte een dertiger van Marokkaanse afkomst. De FBI hield de man al een aantal weken in de gaten. Het weer, zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Morgen winterse buien en met maximaal 5 graden duidelijk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747 Alpha Mike is ready for departure. Nachtvluchten. Nora Romanesco goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en daarna nemen noeste arbeidverrichtende collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Ze hebben inmiddels waarschijnlijk de wekker horen gaan. Dat geldt in ieder geval zeker voor onze gast in het laatste uur Onderwijskundige, bioloog en medeoprichter van het Bert Hellinger Instituut Nederland, Jan Jacob Stam. Hij is het derde lot in onze noodloterijen, maakt zijn opwachting in de themamaand Onheil versus Voorspoed. Tot die tijd gaan we uit een human vaatje tappen... met een aflevering uit de zomerserie De Helden van Theodor Holman uit Oba Live. Waarin hij mensen portretteert die hem geïnspireerd hebben... met veel anekdotes, citaten en muziek. In deze aflevering Andy Warhol. Geboren in 1928 en overleden op 22 februari 1987. De kunstenaar koos in zijn werk voor objecten uit het dagelijks leven, de straat was kunst. Met iedereen die daar liep. Vaak mensen levend aan de zelfkant van de maatschappij. Hoeren en junks. Hij was zelf niet alleen tekenaar en schilder... maar ook muzikant, producer, fotograaf, filmmaker en uitgever. Iedereen kan alles. Iedereen moet van alles kunnen. Enfin, de lat lag hoog. Luistert u naar Theodor Holman in Oba Life. Ja, dames en heren, welkom bij de Zomer van Oba Live. We gaan het vandaag hebben over eh, Andy Warhol. Andy Warhol heeft een enorme invloed gehad op een hele generatie... en ook vooral en op mij. En eh, die invloed die heeft hij nog steeds op kunstenaars, op muzikanten... op iedereen, daarover straks meer. We gaan meteen lekker luisteren naar David Bowie en zijn nummer Andy Warhol. War Hull, actually. What did I say? Hull. It's Hull. As in hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Ah. Hey, really? Yeah. <laughs> <laughs> Like to take a cement fix. Biggest standings, in the Dress my friends up just for show. See them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy, whoa, whoa, looks a scream at him on my whoa, whoa, Andy, whoa, silver stream, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about blue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's scream, hang him on my wall screen can't tell them apart at all. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Ja, wat is dat toch grappig om ook nog even de stem van Andy Warhol te horen... op deze plaat van David Bowie. Dat was ik alweer bijna vergeten. Andy Warhol, wie was hij? Nou, het was een kunstenaar, geboren in 1928. Hij is gestorven in 1987, daar komen we nog allemaal bij. Eh, hij was begonnen in de reclame in Pittsburgh. En toen is hij naar New York gegaan. Echt, want hij dacht, als je het daar kan maken, dan kan je het overal maken. Hij is toen in de reclame terechtgekomen en heeft prachtige, mooie eh, tekeningen gemaakt over schoenen. Maar op een gegeven moment kwam toch echt naar voren dat hij kunstenaar wilde zijn. En ehm, als we praten dan over, over die vroege jaren zestig... en wat voor kunstenaar wilde hij nou zijn? Wat was het nou waardoor wij vroeger zo enorm door hem geïnspireerd raakten? Nou, je moet je voorstellen hoe de kunst zien toen in Amerika was. Jackson Pollock bijvoorbeeld, die maakte drippings. En het waren schilderijen, ja, eh, ook hele boeiende schilderijen... maar met, met allerlei vlekken en spatten. En Andy Warhol, die wilde iets heel anders. En eigenlijk was Andy Warhol, een modewoord wat ik nou ga gebruiken... een soort autist. Hij nam alles letterlijk. En hij nam ook de kunst letterlijk. En hij, zou je kunnen zeggen, was de uitvinder van de popart. De populaire art. En dat wil zeggen dat gewoon de objecten uit het dagelijkse leven... door die gewoon te laten zien op een speciale manier... werden door hem tot kunst verheven. En hij had er ook een speciale filosofie voor. Dat zal ik later vertellen. Maar wat hij zeker wilde, was dat iedereen van alles zou moeten kunnen. En daarom was hij niet alleen een schilder, maar ook een tekenaar... Hij was een muzikus en hij werd ook filmproducent. En dat zijn allerlei zaken, allemaal zaken... Hij was trouwens ook journalist. Allemaal zaken waar wij enorm door geïnspireerd raakten. En zoals ik al eerder heb gezegd, wij niet alleen... Ook een muzikus die nog steeds aan het werk is als Lou Reed. En eh, daar gaan we nou eh, naar luisteren.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 En Andy Warhol die had namelijk een, een, een heel groot atelier. En dat noemde hij de factory, de fabriek. En daar waren allemaal kunstenaars die liepen in en uit. En hij maakte daar zijn schilderijen en zijn silkscreens. En hij fotografeerde daar en hij maakte daar ook zelfs zijn films. En Lou Reed was een van die mensen die daar in en uit liep. En die sfeer was een sfeer van drugs. Van mensen die aan de zelfkant zaten. En als je nou naar het begin luistert van dat nummer...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 Um, die, die Holly, dat was Hollywood Lawn... En ehm, een, een, een, transseksueel heeft een heel treurig leven geleid. Is begonnen als eh, tippelaarster bij Grand Central Station in New York. En daar nam ze dan ook, eh, daar pikte ze mannen op. En eh, soms ook vrouwen. Veel drugs gebruikt. En toen kwam ze in aanraking met iemand die ook in dit nummer van Lou genoemd wordt. Sugar. En uh, Candy, sorry, pardon, Sugar. En die werd ook Candy Darling genoemd. Candy Darling. En die werden opgepikt ook door Andy Warhol. Gewoon omdat hij dat intrigerende mensen vond. Hij vond in die mensen verbeeld wat hij als kunstenaar ook mooi vond. Namelijk, dit komt van de straat. Dit is gewoon. En dat moeten we maar normaal vinden. We stellen het tentoon. Het is raar. Het is al van zichzelf gek. Het is al van zichzelf kunst. En wij vonden dat natuurlijk schitterend. En Ehm, die, die, die Holly Woodlawn, ze leeft nog. Ze komt wel eens in Amsterdam. Ze is eh, een paar jaar geleden geïnterviewd ook. Eh, in het Parool. En dan vertelt ze ook hoe het eigenlijk gegaan is. Nou, zij kijkt niet zo heel prettig terug op eh, Andy Warhol. Ze vond het natuurlijk wel interessant en ze vond het ook wel een groot kunstenaar. Maar ze zegt, ja, eigenlijk was het iemand anders ehm, die, die Andy Warhol gemaakt heeft. Dat, het was een manager. Toch, zij heeft nog steeds haar carrière aan haar te danken. En Lou Reed, Lou Reed die treedt ook nog steeds op en beweert in elk interview wat je met hem leest... dat hij heel veel te danken heeft gehad aan Andy Warhol. En hij kan nog steeds denken zoals Andy Warhol. Hij had zijn onderwerpen nog steeds van de straat. Hij, hij had zijn teksten, zijn songteksten. Dat zijn gewone gebeurtenissen, maar het zijn wel hele merkwaardige gebeurtenissen. Ehm, eh, dat is eigenlijk ook de kracht van Andy Warhol geweest. Alles, en daar zal ik straks meer over vertellen... alles wordt op een bepaald moment, als je er maar oog voor hebt kunst. En dan gaan we nou luisteren naar, een, ehm, ja, naar Nico. En over Nico moet ik nog wel wat zeggen. Dat staat namelijk in de prachtige mooie biografie eh, van Victor Bokris... Leven en Dood van Andy Warhol. Die biografie die is niet, eh, dat niet iedereen die zegt... Goh, wat een prachtige biografie over Andy Warhol is dat. Eh, want er schijnen heel veel leugens in te, in te staan. Maar dat kan mij helemaal niet schelen. Ik vind het namelijk verrukkelijk om te lezen. En eh, zoals mijn goede collega Maarten van Amerongen vroeger zei... je moet niet alles kapot checken. Nou, dat heeft Bokris zeker niet gedaan. Maar hij heeft wel eh, hij citeert wel Andy Warhol vaak. Bijvoorbeeld ook over Nico, waar we nou naar gaan luisteren. En dan eh, zegt Andy Warhol... hij stelde haar voor bij de Velvet Underground. Nico is ook een zangeres. En dan zegt Andy Warhol... Nico was een nieuw type vrouwelijke superster... Baby Jane en Edie waren extravert. We komen straks nog te spreken over Edie. Amerikaans levendig, opgewonden en praterig. Nico daarentegen was apart en zwijgzaam. Als je haar iets vroeg, moest je soms vijf minuten op een antwoord wachten. Wanneer mensen haar beschreven... Eh, pardon. Wanneer mensen haar beschreven... Uh, ging ze dingen zeggen, de gekste dingen zeggen... de droevigste dingen zeggen. En ik, ik schreef het allemaal op. En dat is iets wat Andy Warhol altijd gedaan heeft. Alles opschrijven wat de mensen zeiden. Alles vastleggen. Alles. Met foto's, met teksten. Hij nam ook alles op. Ook daarover straks meer. Nico, daar gaan we naar luisteren. just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind there's always someone around you who will call. It's nothing at all. So it's nothing at all. Sunday Morning van Nico en de Velvet Underground. Geproduceerd door Andy Warhol. En, en je krijgt ook een beetje die indruk wat hij eigenlijk wil. Hè? Die, die rare, eh, zweverige muziek. Eh, ik vond het in de tijd stoned. Of ik was stoned als ik ernaar luisterde. <laughs> Dat kan ook. Ehm, maar het zegt wel iets over over de sfeer waarin ze zaten. En ik vertelde er net al dat eh, Andy Warhol alles wilde vastleggen... om van alles kunst te maken. En daar zijn hele grappige verhalen over te vertellen. Eh, bijvoorbeeld, hij had, altijd een kleine cassette-recorder bij zich. En elk gesprek, dat nam hij op. Dat nam hij op, met wie hij ook sprak. En er zijn nu nog in het Andy Warhol Museum in Pittsburgh... dozen vol bandjes die nooit afgeluisterd zijn. Nog steeds niet, want dat zijn er zo verschrikkelijk veel. Duizenden en duizenden en duizenden uren. En wat deed hij daar nou mee? Nou, soms uh, maakte hij daar wat van. Bij hem in de factory woonde bijvoorbeeld Bridget Berlin. Dat was een, dat was een bekende kunstenaresse. Toen nog helemaal niet bekend. Ze was vrijgezet. Ze leeft nog steeds. Ook wel Polk werd ze genoemd. Depressief, want ze at te veel en ze dronk te veel. Ze gebruikte ook te veel drugs. En elke dag was ze aan het telefoneren met Annie Warhol. En dan vertelde ze over haar leven en dat het niet goed ging. En... Ze was ook, eh, had een cynische kijk op het leven en daar hield Andy Warhol van. En op een gegeven moment heeft hij eh, de opdracht gekregen... Andy Warhol, Andy, maakt nou eens een toneelstuk. En wat hij toen heeft gedaan, is niets anders dan een telefoongesprek met Bridget uitgewerkt tot een toneelstuk. En dat uitwerken, daar moet je je alleen maar voorstellen... dat hij het bandje liet draaien en dan liet hij andere mensen dat gewoon uittikken. Dat was het toneelstuk. Heeft nog enorm veel succes gehad. En ik moet je zeggen, ik heb dat toneelstuk gelezen. Hartstikke leuk. En dat doet me denken aan een ander verhaal... wat ik toch moet vertellen, hoe raar en vervelend het ook is. Ik was erg onder de indruk van Andy Warhol en Theo van Gogh ook. En wij keken altijd naar die ellendige films van Andy Warhol. Want die is op een gegeven moment ook gewoon gaan filmen. En dat deed hij zo, Warhol. Hij huurde een kamer, <clears throat> neem me niet kwalijk, in het Chelsea Hotel in de 23e straat in New York. En eh, ik vertel nu maar één eh, eh, ongeveer hoe die het deed. Zette de camera neer, zei tegen de spelers... jongens, ga ze een beetje op bed liggen vrijen. En dat deden ze dan. En, hij deed niets anders dan die camera laten draaien. Dat werden eigenlijk bloedsaaie films... waarin je mensen hoorde die stoned waren... die een beetje aan elkaar zaten te plukken. En het duurde en het duurde maar... En toch was het geweldig, want hij liet ons zien dat je filmer kon worden. Dat je regisseur kon worden. Dat het allemaal mogelijk was. Hij maakte het alledaagse, de gesprekken, de film, gewoon het dagelijkse leven, maakte hij tot kunst. En dat zie je bijvoorbeeld ook in kunstwerken als de, die iedereen wel kent. De, Brillo, waspoeder, monumenten, gewoon op elkaar gestapelde eh, waspoederdozen. Eh, dat heeft hij ook met de Campbell soepblikken gedaan. Dan kan je daaraan zien. En hij had een oog voor merkwaardige mensen, voor merkwaardig talent. En dat kwam eigenlijk voort uit diezelfde behoefte aan buitenkant. Daarover straks meer. Maar dat kan je heel goed horen en zien aan iemand die hij bewonderde... en die ook in die cirkel van Andy Warhol zat. En dat was Blondie. Ja, dames en heren, Blondie. En eh, de zangeres was natuurlijk Debbie Harry. Debbie Harry, dat weten weinig mensen, maar dat was een creatie van Andy Warhol. Hij, Debbie, eh, Andy Warhol, heeft het uiterlijk van Debbie Harry bedacht. Hij heeft gezegd, je moet je haar blonderen. Eh, je moet eigenlijk slecht gekleed gaan in een wit, wit t-shirt en een onderbroekje. En zo zat zij daar de popster uit te hangen. En daar ging het Andy Warhol vaak om ik heb dat net gezegd, de oppervlakte. Maar je zou het ook kunnen noemen, zo is het wel eens in de, door de kunstcritici genoemd... het ging Andy Warhol altijd om de buitenkant. En als je nou nagaat dat eh, bijvoorbeeld een programma als RTL Boulevard... of De Wereld Draait Door... of eh, bladen als Story en Privé... die waren eigenlijk niet mogelijk geweest... je kan het je bijna niet voorstellen, maar toch is het zo zonder Andy Warhol. Andy Warhol heeft aan de basis gestaan van dat soort programma's. Omdat hij zei, kijk, we kennen de grote kunstenaars. Dat zijn de intellectuelen. Maar er zijn ook kleine kunstenaars. Misschien wel de transseksuelen, de travestieten, de mensen op de straat, de junks. Alles is kunst. En daarom ging hij ook een blad oprichten, dat heette Interview. En in Interview ging hij mensen interviewen. Weer met dat cassette-recordertje eh, die, eh, dat hij had. Die gewoon van de straat kwamen, maar tegelijkertijd ook belangrijke auteurs, belangrijke schrijvers, grote mensen, muzici, popsterren vooral. Mensen die blikvaars waren. En zo bracht hij zijn tijd ook door. Hij werd wakker om acht uur ochtends. En dan kwam Pat Hackett, dat was een assistente van hem. En aan haar dicteerde hij zijn dagboek. En als hij dat deed, dat dagboek, dat ging alleen maar over de buitenkant van het leven in New York. Ik ga, dat dagboek dat, dat is heel dik, dat heeft hij eh, laten uitdikken. Het is, het is echt, eh, in, origineel is het wel 600 pagina's. En dat gaat bijvoorbeeld zo. Ik pik een willekeurige dag eruit, zaterdag 28 mei 1977... en dan is hij in Parijs. Diner bij Monsieur Boff. Toen Bianca, en eh, Bianca was Bianca Jagger. Dat was de vrouw van Mick Jagger op dat moment. Toen Bianca aankwam, deelde ze wat peppillen uit. En Barbara Allen wilde niet dat Philip Negaros hier iets van zou nemen... zodat zij het spul verstopte. Maar Bianca, toen alles bijna op was, omnieuw vroeg. Ik werd intussen herkend door de een of andere enge griet. We zaten buiten te dineren omdat het een prachtige avond was... met een heldere hemel en een grote maan... die in het Frans begon te schreeuwen dat zij van mij hield, die griet. Dat ik niet langer tot de underground behoorde. En dat zij een necrofiel was die net uit een psychiatrische inrichting was losgelaten. Dit was zo ongeveer de doodslag voor ons diner. Fred was moe en ging naar huis. We zetten Philip en Barbara af bij de Ritz. Bianca zei in de auto dat zij niet wist wat zij doen moest... omdat Barbara had gevraagd of zij wist op Philip met andere meisjes had geslapen... toen hij de week tevoren in Zuid-Frankrijk was. Bianca vertelde ons dat hij met de dochter van Anouk Aimé... Manuela Paptakis had gevrijd. En Bianca wist niet of zij Barbara nu de waarheid moest vertellen... en haar wilde of liegen. Dan zou Barbara het van iemand anders horen en denken dat Bianca geen echte vriendin was. Barbara had niet met hem mee willen gaan omdat zij een screentest had met Jack Nicholson. Nou, je hoort ongelooflijke roddel. En iemand die dat nu zou opschrijven over dat uitdelen van die peppillen... die zou onmiddellijk voor het gerecht gesleept worden. Maar toen, toen was dat iets heel bijzonders. En iedereen vond het ook leuk om in dat dagboek voor te komen van Andy Warhol. En hij schreef dit ook in dat blad wat hij maakte, Interview. Dat waren precies zulke verhalen en interviews die hij maakte. Weer het gewone, de buitenkant is kunst. Ik had het er net over Bianca Jagger. En dat betekent ook dat Mick Jagger ook in die cirkelen terecht kwam van Andy Warhol. En ehm, Andy Warhol die, die vond eh, Mick Jagger natuurlijk een prachtige jongen. En die heeft toen gezegd, weet je wat, ik ga Sticky Fingers... dat is de nieuwe LP die toen uitkwam, daarvan ga ik het omslag maken. En wat heeft Andy Warhol toen ontworpen? Dat was een, een omslag van die, van die LP. Probeer hem te pakken te krijgen, dames en heren. En daarop zie je een spijkerbroek met een gulp. Eigenlijk alleen de gulp met ritsluiting. En u begrijpt dat wij, nadat wij die LP hadden gekocht vroeger... ons niet konden beheersen en die ritsluiting probeerden open te maken. We gaan luisteren naar Sway van de Stones. de En eh, ik moet dan toch meteen denken aan het Chelsea Hotel... in die 23e straat in eh, New York. Dat is een hotel, is daar. Dat is zo'n bijzonder hotel. Dat geloof je gewoon niet. Ehm, soms zijn zaken heel erg lokaal bepaald. En het Chelsea Hotel eh, is zo'n monumentje in New York. Je kan daar nog steeds heen. Het is niet eens te gek duur. Het is ook niet een goed hotel. En het is eigenlijk nooit een heel erg goed hotel geweest, dat Chelsea Hotel. En daarom dat die kunstenaars er ook heen gingen. Het was namelijk hartstikke goedkoop. En smerig, maar dat kon ze niet schelen. Je had een dak boven je hoofd en er was een douche op de gang en dat was in orde. Het, het was een kunstenaarshotel, dus eigenlijk van begin af aan daar in New York. En het heeft eh, onderdak geboden aan mensen als Mark Twain aan Sarah Bernard, aan Dylan Thomas, aan Arthur Miller... aan de Nederlandse schilder Willem de Koning... Edith Piaf. Henk Hofland woont er nog steeds. Eh, Jan Kramer heeft daar een hele tijd gewoond. Bob Dylan heeft er gewoond. Karel Appel heeft er gezeten. Janis Joplin heeft er gezeten. Leonard Cohen heeft er gezeten. En Andy Warhol heeft er natuurlijk gezeten. Maar hij niet alleen. Hij was daar met Robert Mapplethorpe, met Patti Smith... met ook Martin Bril, met Nancy Springen en met Sid Vicious... En ook met Jimi Hendrix en vele en vele anderen. Theodor Holman is daar ook gesignaleerd een week lang. Eh, een heel wonderlijk hotel. En je begrijpt het meteen dat het inspireert als je daar binnen bent. Echt, alle muren hangen kunstwerken. Omdat die kunstenaars natuurlijk ook de rekening niet eh, konden betalen. En toen tegen de eigenaar zeiden... is het goed als ik nog een paar nachten blijf... en dan krijgt u voor mij een schilderij. En dan zei die man, ja, dat is goed. Zo'n soort hotel is het. En Andy Warhol was daar en die huurde vaak een kamer. Want de hele popscene was daar. Dus waar, waar het gebeurde, daar was Andy Warhol ook altijd. En daar eh, nam hij zijn films op. En daar heeft hij ook Jan Kremer ontmoet. Althans, dat zegt Jan Kremer zelf. Ik wil even iets voorlezen over Jan Kramer, Want die vertelt zulke leuke dingen over dat eh, ehm, eh, Chelsea Hotel. Kramer zag... Oh ja, ik moet even vertellen. Ik, ik, haal dat uit het boekje Chelsea Hotel van Jeroen Wielaert. Het is niet meer regulier in de boekwinkel te koop... maar bij het antiquariaat is het nog ruim in voorraad. En ik raad u aan, als u houdt van New York en u houdt van Andy Warhol... en u houdt van die sfeer, koop dan dit boekje van Jeroen Wielaert. Het is echt heerlijk, verrukkelijk. En... Ehm, hij schrijft, Kramer zag hoe het Chelsea Hotel een nieuwe verloedering onderging... door het schier onbedwingbare gevolg van de rockgroepen. Een van de nachtmerries van de eigenaar Stanley Bart. Met hen kwamen de groepjes vertelt Kramer. Hele dagen en nachten hingen ze rond voor de ingang of in de lobby van het hotel... en schreeuwden en krijsten bij iedereen met lang haar die naar buiten kwam. En met de muzikanten takelde het hotel af. De hardwerkende schilders en schrijvers lieten zich haast niet meer zien of waren vertrokken. Ze maakten plaats voor de freaks, de junkies, de flippo's. Soms rook je de eterlucht in de hal beneden... en hing er weer zo'n junkie met schuim op zijn bek... in een van de gemakkelijke fauteuils, al dus Jan Kramer. Wie er ook zat, een tijdje, zoals ik al zei, was Janis Joplin. En Janis Joplin, eh, lekker aan de drank, die was eh, nog voordat ze stierf, van ze is alcoholist en aan de drank gestorven... was ook nog een tijdje heel beroemd. En ze was daar, ze had een verhouding met Leonard Cohen. En Leonard Cohen heeft daar een van zijn aller, allermooiste liedjes geschreven... waarin hij beschrijft hoe de liefde was met Janis Joplin. Gaan we nou naar luisteren. Chelsea Hotel. talking so brave and so sweet. don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me preferred handsome men, but for me, you'd make an exception. And then clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We're ugly, but we have the music. got away, didn't you, babe? Oh, you just turned your back on the crowd. You got away. I don't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, my little darling. I don't even think of you that often. Ah, wat heerlijk. Wat heerlijk is dit, hè? Leonard Cohen, ik vind dit zo'n ongelooflijk mooi nummer. Ehm, om verschillende redenen. omdat ik daar ben geweest in het Chelsea Hotel. Omdat ik... Eh, eh, ja, moet iets bekennen. Ook omdat ik Janis Joplin in Amsterdam heb gezien. En dat is zo'n raar beeld. Ik wist helemaal niet dat het Janis Joplin was. Ik weet ook niet. Het is heel lang geleden was het, eh, was het in Amsterdam. En toen zag ik een vrouw eh, met een andere vrouw die ik kende. En eh, die vrouw die ik kende, daar, die ondersteunde een dame... die een boodschappenmandje achter zich droeg. Zo, dat, dat rolde zo voorbij. En daar zaten allemaal lege flessen in. En ik had meteen door dat die vrouw die dat boodschappentasje... op rolletjes, op wieltjes, eh, achter zich aantrok... dat die volkomen dronken was. En ze zag er ook uit als een alcoholiste. En toen zei die vrouw naast haar, die ik kende... die zei toen, weet je wie dit is? Ik zeg, nee, ik heb geen idee. nou, let me introduce you to each other. This is Janis Joplin. En ik was op dat moment flabbergasted. Ik weet nog waar het was. Het was eh, in de Jordaan, ergens. Ik weet niet meer precies welke straat. Ik moest toen verder lopen, want ik had een afspraak. En dat heeft jaren heeft die ontmoeting in mijn hoofd gezeten. Later, toen ze stierf, Janis Joplin, dacht ik... is dat de vrouw die ik in de Jordaan heb ontmoet... die een mandje bij zich had of zo'n tasje. U, kent die boodschappentasjes wel. Eh, eh, die voortbewegen worden met allemaal lege flessen. Dat is Janis Joplin. En, en jongens, ze staat niet op de speellijst. Maar ehm, heb, je, heb je een nummer van Janis Joplin? Laat even horen, heel kort. busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby windshield wipers slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey. Ja, dit was even Janis Joplin. E-, even Janis Joplin. Freedom's just another word for nothing left to lose. Oh, wat is dat mooi. Want daar ging het ons om. Vrijheid, dames en heren. Wij zijn nooit vrijer geweest als in die jaren 60 en 70. Echt niet. En... Ehm, ik vertelde nou net over het eh, Chelsea Hotel. We hebben Lou Reed gehoord met Velvet Underground... en uh, Leonard Cohen en Janis Joplin. En ja, we naderen, we gaan het er nog niet over hebben... maar we naderen Bob Dylan, daar ga ik straks over vertellen. Maar er was nog een vrouw, die ook nog steeds leeft... die rond die club zat. En dat was Patty Smith. En ehm, Patty, die zat ook in dat Chelsea Hotel. Dat, dat, dat was niet eh, de, de enige zangeres, maar ze ontpopt zich nog steeds trouwens... steeds meer als, als dichteres. Met een ze heeft een hele eigen, eigen eh, thematiek, zou je kunnen zeggen. Het gaat over geweld en vrouwen die geweld worden aangedaan. Het, het gaat over verkrachting altijd. Het, het gaat over ehm, eh, eh, vreselijke mannen en vrouwen die keihard zijn. En ik heb een, ik heb een, een gedicht van haar. En dat gaat over Edie Sedgwick. En over Edie Sedgwick ga ik straks vertellen als we naar Bob Dylan gaan luisteren. Edie Sedgwick was de grote muze van Andy Warhol. En vaste luisteraars naar dit programma, en die zijn er vast veel... die hebben ook het programma gehoord wat ik over Bob Dylan heb gemaakt... en daar komt Edie Sedgwick ook in voor. Ik zal dat straks kort herhalen. Maar Edie Sedgwick, als je er ziet, een schitterende vrouw. Ze is kapot gegaan door de drugs. Maar zij was echt de muze van vele, vele kunstenaars. En Patti Smith, mijn Engels, dames en heren, is, is beroerd. Toch ga ik het proberen. Eh, heeft een gedicht over haar gemaakt. En eh, dat gaat zo. Het speelt zich trouwens af in het Chelsea Hotel, hè, dit gedicht. Betty Smith. I don't know how she did it. Fire, she was shaking all over. It took her hours to put her makeup on, but she did it. Even the false eyelashes, she ordered gin with triple limes, then a limousine. Everyone knew she was the real heroine of blonde on blonde. Oh, isn't it fair, oh, isn't it fair, how her ermine hair turned man around. She was white on white, so blonde on blonde, and her long, long legs, how I used to beg to dance with her, but I never had a chance with her. Oh, isn't it fair, how her ermine hair used to swing so nice, used to cut the air, how all the men used to dance with her. I never got a chance with her though I really asked her down deep, where you do really dream in the mind, reading love, I'd get inside her move, and we turn around, and she turned around and turned the head of everyone in town. Her shaking, shaking, glittering bones, second blonde child after Brian Jones. Oh, isn't it fair how I dreamed of her? And she slept and slept forever. baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. dit was dus Patti Smith. Patricia Lee heet ze eigenlijk. Ze is geboren in Chicago op 30 september 1946. Ja, ik weet niet waarom ik dat weet. Heb ik opgeschreven. <laughs> ja, ze wordt wel beschouwd als de voorloopster van de punkbeweging eigenlijk. Ik heb daarnet dat uh, gedicht voorgelezen van haar. En eh, daarin wordt Blond on Blond al genoemd de LP van Bob Dylan. En eh, dat gedicht ging over Edie Sedgwick. En Edie Sedgwick, dat is de muze geweest van Andy Warhol... maar ook de muze van Bob Dylan. En er gaat een verhaal dat Bob Dylan geprobeerd heeft... Edie Sedgwick, die ook in de factory zat bij Andy Warhol, te ontvoeren. En daar zijn zelfs foto's van. Nou ja, niet van die ontvoering, maar van de ontmoeting tussen Bob Dylan en Andy Warhol die twee giants in de factory. En die zijn pas sinds kort eh, zijn die op internet te zien. Dus als u dat wilt zien, moet u even naar internet gaan. Tik in Bob Dylan en Andy Warhol en die foto's komen eruit. Eh, Edie Sedgwick, die hield van Bob Dylan. Maar ze kwam erachter dat Bob al getrouwd was met Sarah. En dat vond zij zo verdrietig dat tegenwoordig de biografen van zowel Edie Sedgwick als Bob Dylan wel beweren... dat die breuk die er is ontstaan tussen Bob Dylan en Edie Sedgwick er de oorzaak van is... dat Edie kapot gegaan is aan de drugs. Zeker is dat Bob Dylan een prachtig nummer over Edie Sedgwick heeft geschreven. En daar sluiten we mee af, dames en heren. Dat schitterende nummer van Bob Dylan, Just Like a Woman. just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first. U hoorde een zomeraflevering van Alba Live, bijgedragen door Human. Samenstelling en presentatie Theodor Holman. Techniek Peter den Boer, eindredactie Rina Spicht. Andy Warhol, de hoofdpersoon in dit verhaal, werd geboren in 1928 en overleed 25 jaar geleden op 22 februari 1987. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. We hebben nog één uur te gaan en dat wordt een live interview. In onze themamaand Onheil versus Voorspoed. De gast deze ochtend is Jan Jacob Stam. Onderwijskundige, bioloog en medeoprichter van het Bert Hellinger Instituut Nederland. Ik verwijs u nu alvast naar onze site. Daar staat namelijk weer een prijsvraag. En wanneer u meedoet, maakt u kans op het boek Daders en Slachtoffers voorbij van Bert Hellinger. Uitgegeven bij het Noorderlicht. Kijk op nachtvluchten.fm en klik op prijsvraag Jan Jacob Stam. Voor een ieder die geen computer heeft, de vraag luidt als volgt... Wat is de Duitse titel van Bert Hellingers eerste boek over familieopstellingen? En daarmee maakt u dus kans op het boek getiteld Daders en Slachtoffers voorbij... van diezelfde Bert Hellinger. Maar wat was nou de Duitse titel van zijn eerste boek over familieopstellingen? U kunt meedoen via onze site nachtvluchten.fm. Daar kunt u het antwoord ook invullen. Maar heeft u die computer niet, dan zult u toch even de kinderen of de kleinkinderen moeten aansporen om het antwoord op te zoeken. En dat kunt u dan schrijven op een briefkaart. En die kunt u opsturen naar Max ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Nog even dat adres postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum... of via de site nachtvluchten.fm. En al deze informatie staat ook op teletextpagina 331. Nachtvluchten.fm, dat is ook onze site waar u eventueel nog iets kunt terughoren... en waar u informatie over onze uitzendingen kunt lezen. Goed, het is bijna tijd voor een kort journaal en daarna zijn we dus bij u terug met Jan Jacobstam in een aflevering van Onheil versus Voorspoed. Graag tot zometeen.